te renoveren. Het geld is afkomstig van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met het geld kan een glazen koepel over het huis worden gezet om het te beschermen. Het huis wordt zelf niet toegankelijk voor bezoekers. Tot vier jaar geleden was de commandantswoning nog in gebruik als gewoon woonhuis... totdat de bewoner overleed. De commandantswoning is het enige gebouw dat is overgebleven van Kamp Westerbork. Het weer, het is regenachtig, in de loop van de avond droger. De temperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden. Morgen van tijd tot tijd regen, de dagen daarna droger en iets kouder.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 De tijdelijke regering wil als eerste daad alle politieke gevangenen vrijlaten. Daarnaast willen ze onderzoek doen naar de allerrijkste in het land en de corruptie aanpakken. De Amsterdamse rechtbank heeft zich verkeken op de enorme media-aandacht... tijdens het proces tegen Geert Wilders. Die conclusie trekt de commissie Meijerink. Die heeft onderzocht wat er misging tijdens het proces. De zaak ligt sinds oktober stil nadat de rechters waren weggestuurd vanwege de schijn van partijdigheid. Volgens de commissie Meijerink werden de rechters overvallen door de enorme media-aandacht... en ook waren ze er onvoldoende van doordrongen dat hun optreden politiek zou worden uitgelegd. In een reactie zegt de rechtbank dat de nieuwe rechters betere mediatraining zullen krijgen. Op de A13 is een vrachtwagen geladen met strooizout in brand gevlogen. De oorzaak is nog onbekend, de vrachtwagen is helemaal uitgebrand... De A13 is in de richting van Rotterdam tussen Delft-Zuid en afslag Berkel en Rode Reis afgesloten voor al het verkeer. Richting Den Haag zijn inmiddels weer twee van de drie rijstroken open.